Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Slop grijpt in op twee scholen... nadat hij eerder vandaag het vertrek had geëist... van het bestuur van het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam... wil hij ook dat het bestuur van de hindoe basisschool in Den Haag opstapt. In beide gevallen dreigt hij de financiering in te trekken als het niet gebeurt. Volgens de inspectie is op beide scholen sprake van financieel wanbeheer... en zelfverrijking door de besturen advocaat van het Hagen Lyceum heeft al gezegd dat het bestuur weigert op te stappen. Een oud-docent van een basisschool voor speciaal onderwijs in Rotterdam... is tot zes jaar cel veroordeeld voor ontucht en het bezit van kinderporno. De man misbruikte drie leerlingen tussen 9 en 13 jaar. Hij gaf na schooltijd extra turnlessen in de gymzaal... en zorgde ervoor dat er na afloop één leerling in de kleedkamer overbleef. Hij misbruikte ze en filmde ze in sexy kleding die hij zelf meenam... De leerkracht heeft lange tijd ontkend... maar legt in de rechtszaal een gedeeltelijke bekentenis af en betuigde spijt. De provincie Noord-Holland is niet te spreken over de plannen van Tata Steel. Het bedrijf in IJmuiden kwam vorige maand met plannen die de overlast en uitstoot van gevaarlijke stoffen moeten tegengaan. Maar volgens de provincie is het plan onduidelijk te sumier... en is er te weinig aandacht voor de gezondheid van omwonenden. Die zijn al langere tijd bezorgd, onder meer vanwege grafietregens... die de hoogovens van Tata soms uitstoten. Simona Halep heeft voor het eerst in haar carrière de finale van Wimbledon bereikt. De Roemeense tennister won in twee sets van Jelena Svitolina uit Oekraïne. In de finale speelt Halep tegen de Amerikaanse Serena Williams. Zij won ook in twee sets van Barbara Strietsova uit Tsjechië. Het weer overwegend bewolkt met landinwaarts kans op een bui. Ook vanavond minima vannacht rond 15 graden. Morgen opnieuw licht wisselvallig en een enkele bui... maar plaatselijk ook al kans op heel veel regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Weinig bijzondere files op dit moment. De meeste vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer, kost je zo'n 10 minuten. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knoop het Rotterpolderplein, 8 kilometer.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 Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la yo boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, hazme lo que sea.